is nieuws van 6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Laura H., die eerder deze week terugkwam uit IS-gebied, blijft langer vastzitten. Haar voorarrest is met 14 dagen verlengd. De vrouw werd maandag bij aankomst op Schiphol gearresteerd. Ze zit vast op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Volgens de IVD is de kans groot dat ze in Syrië op een of andere manier IS heeft geholpen. Terreurverdachte Anis B. is uitgeleverd aan Frankrijk. Hij werd in maart in Rotterdam aangehouden op verzoek van de Fransen. In zijn appartement bleek 45 kilo munitie te liggen, waaronder kogels voor Kalashnikovs. Anis B. heeft zich lange tijd tegen zijn uitlevering verzet, maar kon vandaag alsnog worden overgedragen aan de Franse autoriteiten. In Zuid-Afrika verliest het ANC steeds meer terrein. Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft de partij van president Zuma in de grote steden zwaar verloren. Vooral de zwarte middenklasse heeft genoeg van de corruptieschandalen binnen het ANC. En stemt op de voorheen blanke oppositiepartij Democratische Alliantie. Op het platteland lijkt de positie van het ANC nog onaantastbaar. Een busreis naar Portugal is voor 58 supporters van Heracles Almelo een flinke tegenvaller geworden. Ze gingen met een touringcar naar Noord-Portugal voor de wedstrijd van vanavond tegen Arouca, Maar de bus kwam nauwelijks de bergwegen op. De motor sloeg steeds af, de remmen begonnen te stinken en veel mensen moesten overgeven. Sommigen vertrouwden de bus niet meer en stapten uit. Maar het lijkt erop dat iedereen uiteindelijk op tijd in Aruca is voor de aftrap vanavond om 7 uur. Jeroen Dubbeldam draagt morgen de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. De 43-jarige springruiter is daarvoor speciaal eerder naar Brazilië gereisd. Dubbeldam is wereldkampioen en won in 2000 in Sydney al Olympisch goud.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 welkom allemaal weer. Het is vandaag donderdag 4 augustus. Je luistert naar CFM Jong Zandvoort. Waar gaan we het allemaal eh, over hebben? Rond kwart over zes de top 5 games. Rond half zeven het dier van de week. En om kwart voor zeven het weer. Dan hebben we om zeven uur een kleine pauze. Dan om kwart over zeven de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En dan om half acht de top 5 films. Ik ben er nog tot en met 8 uur.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 En ik weet niet eens meer wat de fuck gebeurd is.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 ga nog één nummertje draaien. Dat is La La La Land. Van Sean Frank samen met die uh, eh, VBBS. En daarna ben ik terug met de top 5 games. Let me out of this cage so we can start breathing. inmiddels alweer tijd voor de top 5 games. and lie beginnen we op nummer 5. Daar staat Formule 1 2016. Deze komt uit op 18 augustus. Dan hebben we op nummer 4 Forza Horizon 3. Deze komt uit op 27 september. En dan drie dagen later, op 29 september... dan komt de eh, FIFA 17 uit en die staat op nummer 3. Op nummer 2 staat Assassin's Creed Unity. En wat staat er dan deze week op nummer 1? Watch Dogs. Je hoort nu Cheap Thrills van Sia samen met Jean-Paul. Dance with it girl, get with it girl. Bang bang. Come on, come on, turn the radio. you Baby, and me.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 As long as I keep dancing. Free up yourself, get out the control. Baby,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 Het is. Een land vol coaches en praktische ideeën. Een land waar mens kan leven, tevreden is bang om bij de buren te gaan eten. En integratie, dat is een schitterend woord. Maar shit, is fucking bitter wanneer niemand het hoort. Ik deel de zaal met Turken en Marokkanen, Antillianen, Mamelukkers en Surinamers. Het land waar we samen veel te veel kroppen. Maar vanavond gaan we lossen, zijn we niet te stoppen. hoorde Het Land van. En daarvoor hoorde je Hey van Afrojack samen met Vice. Het is inmiddels alweer tijd voor het dier van de week met de naam Lima. is een eh, vrolijke theemuts van bijna vijf jaar. Een beetje een rare dame die graag het gezelschap eh, van de vrijwilligers opzoekt... en eh, kopjes geeft, maar aaien, dat mag dan weer niet. Ze is heel erg speels en jaagt graag op speelgoed muizen. Lima zit in ons afslankprogramma omdat ze echt te dik is. Maar omdat ze spelen zo leuk vindt, gaat het best aardig. De eerste kilo is er al bijna af. We zoeken voor Lima, voor Lima mensen die met eh, dit afvallen verder aan de slag gaan en heel veel speelgoed in huis hebben. Een huis zonder jonge kinderen en met de tuin. Omdat ze last heeft van uh, blaasgeruis krijgt Lima speciaal voer. Bent u nou geïnteresseerd in Lima? Ga dan even naar Dierenthuis Kennemeland aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Het telefoonnummer, het eh, telefoonnummer is 023 5713 888. 023 5713 gaan weer lekker verder met de muziek. Hier is Sofia van Alvaro Soler. Sueño cuando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 Came for lightning strikes every time she moves and everybody's watching her but she's looking at you This Is What You Came For van Calvin Harris samen met Rihanna. En daarvoor What Do You Want For Me van Adam Lambert. Het is tijd voor het weer. Zonnige periode, maar in het zuiden tijdelijk veel bewolking. Er en der vallen er een paar buitjes. Bij matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Wordt het maximaal 20 à 21 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt en vallen er een paar buien. In de middag vooral in het oosten van het land. In het westen klaart eh, het dan breed op bij een meest matige wind uit west tot noordwest. Wordt het rond de 21 graden. Dat was het weer. Zie het voort. Je hoort nu Koens met This Girl.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 zelfs als je bent veranderd. Vind dat je oude ik weer terug in mijn blik, want